Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Weer is Oekraïne beschoten met Russische raketten. In Kharkiv is daarbij een man om het leven gekomen en raakte één persoon gewond. Een raket kwam neer in de buurt van een universiteitsgebouw. In een dorp in de regio Zaporizhia raakten zeven mensen gewond en raakten ook enkele huizen beschadigd. Russische president Poetin dreigt met het gebruik van clusterbommen in Oekraïne. Dat doet hij nadat Amerika clusterwapens aan Kiev heeft geleverd. het omstreden geldwisselkantoor Surichange hoopt op een schikking met het Openbaar Ministerie. Betekent dat ze geld betalen zodat er geen rechtszaak komt. Surichange heeft de afgelopen jaren opvallende betalingen te laat gemeld bij de overheid. En ze hopen er nu dus uit te komen met zo'n schikking, zegt verslaggever Mark Schrader van Nieuwsuur. Want alles ligt nu stil. De kantoren zijn dicht, de bedrijfsvoering ligt plat. En en eh, zij weten natuurlijk ook wel dat die rechtszaak nog wel even op zich gaat wachten. Het einddossier is nog niet gereed. En zij hopen door een schikking te treffen op dit specifieke punt... dat Surichains als bedrijf ook weer open kan gaan. Vijf medewerkers zijn al opgepakt, onder meer op verdenking van witwassen. Een advocaat van het geldwisselkantoor zegt dat het niet melden van die opvallende betalingen... geen kwade opzet was, maar het Openbaar Ministerie denkt daar dus anders over. De Nederlandse voetbalsters hebben afgelopen nacht geoefend tegen Zuid-Korea. Maar wie er heeft gewonnen, dat weten we niet. Want die uitslag is namelijk niet bekendgemaakt. Volgens de KNVB is dat op verzoek van de Zuid-Koreaanse bond. Over precies een week speelt Oranje de eerste groepswedstrijd op het WK in Nieuw-Zeeland en Australië. En die wedstrijd is tegen Portugal. En in het centrum van Enschede kon je gisteren zomaar tientallen mensen in dino-pakken zien rondrennen. Ja, ik wist niet dat het bestond, maar daar werd het WK T-Rex-rennen gehouden. Hart van Nederland was erbij. Nou ja, daar sta je dan in je dino-pak. 2, 1, ja! geen idee wat mij te wachten stond. Want wat is vandaag vandaag? Vandaag is mijn vrijgevellenfeest. Dus ik werd met een smoesje naar een vriend van mij gelokt. En eh, ja, nu sta ik hier met een pak op de Oude Markt. Ja, de winnaar werd iemand anders. Ja, wat gaat er dan door je heen, wil je vragen? Ja. Nou ja dat is een gevoel van uh, euforie, blijdschap en eh, ja, ontlading. En ja, het is toch wel vet dat je zelf wereldkampioen mag worden. Dus. Ja, pure emotie dus. Of het WK T-Rex rennen een vervolg krijgt volgend jaar, dat weten we nog niet. Dan nog het weer van alles wat. Soms bewolkt, soms komt de zon even door, maar het kan ook nog even gaan regenen. Er staat ook een stevig windje met een graad of 22. Morgen wordt het een stuk zonniger en is het ook een graadje warmer.